Tijdens een afdaling in Tirol viel ze, brak ze door een vangnet heen en botste ze tegen een boom. Haar vriendin van 27 viel ook en raakte zwaar gewond. Zij is met een helikopter naar een ziekenhuis gevlogen. Op dezelfde plek als de twee Nederlanders viel ook een Duitse vrouw. Ook zij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een gevangenisopstand in Mexico is helemaal uit de hand gelopen. Tijdens een bezoekuur kwamen er ineens gepantserde auto's aanrijden... werd er geschoten op personeel. Er zijn 14 doden, vooral bewakers. En meerdere gevangenen zijn ontsnapt, zegt deze Nederlandse journalist daar. Waarschijnlijk eh, had het te maken met een bendeoorlog die op dit moment, te maken, die op dit moment gebeurt in Ciudad Juarez. En die gaat tussen twee grote drugskartels. Eén daarvan is het Sinaloa-kartel. En de twee bendeleden die zijn ontsnapt uit de gevangenis... dat zijn bendeleden die banden hebben met het Sinaloa-kartel. Meerdere plekken in Oekraïne zijn vannacht aangevallen door Russische drones. Het luchtalarm ging vlak voor middernacht af en loeide hier en daar de hele nacht. De burgemeester van de hoofdstad Kiev zegt dat een deel van zijn stad weer zonder stroom en verwarming zit. Nooit eerder was het in januari zo warm in de Zwitserse Alpen als gisteren. In een stadje werd de 20 graden aangetikt. Dat is 16 graden boven het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. Een lekkere start van het jaar voor mensen in Heemskerk. Zij wonnen de postcode loterij. Die stond op bijna 60 miljoen. En werd verdeeld over mensen met loten. Een hoop pensionado's, maar ook deze net afgestudeerde student van 25. Nee, dat... Nee, <laughs> doe normaal. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je hebt 2,8 miljoen. Van het geld wil ze onder meer haar kamer van 19 vierkante meter inruilen voor een ander plekje. En het weer nog, veel wolken en af en toe regen. Later vandaag wordt het vaker droog, maar kan wel nog af en toe een buitje vallen. Het is wel zacht, een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Alleen terugkerend verkeer op de N201 Zandvoort richting Hoofddorp komt in de file.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 Delen van Oekraïne zijn opnieuw getroffen door Russische droneaanvallen. Oekraïne zegt dat opnieuw tientallen drones uit de lucht zijn gehaald. De nieuwe Braziliaanse president Lula da Silva is gisteravond beëdigd in het parlement in de hoofdstad Brasilia. In toespraak zei hij dat hij een verwoest land overgedragen heeft gekregen waar de honger is teruggekeerd en de middelen voor onderwijs, gezondheid en het behoud van bossen zijn uitgeput. Bij een storming van een gevangenis in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez... zijn 14 mensen om het leven gekomen, onder wie 10 bewakers. Leden van een drugsbende viel eerst in de stad politiemensen aan... en bestormden daarna de gevangenis. Het weer bewolkt en regenachtig.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 I sure do like those Christmas cookies, sugar. I sure do like those Christmas cookies, babe ones that look like Santa Claus, Christmas trees and bells and stars. I sure do like those Christmas cookies baked. Now those sprinkly things just make things worse Cause it makes them taste better than they did at first And they're absolutely impossible to resist some disappear to who knows where, but I make sure that I get my share, and those kids just stand there waiting for the ones I miss sure do like those Christmas cookies, sugar. Sure do like those Christmas cookies, babe. She gets mad if they're all gone before she gets the icing put on. Sure do like those Christmas cookies, babe. Now there's a benefit to all of this that you might have overlooked or missed. So now let me tell you the best part of it all. Every time she sticks another batch in the oven, there's 15 minutes for some kissing and a hugging. That's why I eat Christmas cookies all year long. Christmas cookies, sugar.